Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Engelse stad Reading zijn meerdere mensen neergestoken in een park. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is onduidelijk. De politie laat alleen weten dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. Er is een verdachte aangehouden. Volgens Sky News gaat de politie uit van een terreurdaad. Premier Johnson heeft via Twitter zijn medeleven betuigd. Eerder op de dag was in het park in Reading een Black Lives Matter demonstratie. Volgens de politie is er geen indicatie dat er een verband is tussen het protest en de steekpartij. In Zevenaar is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk. Volgens de Gelderlander stond het slachtoffer in een winkelwagentje... dat met spanbanden achter een auto was bevestigd... en tijdens het rijden tegen de stoep botste. De politie kan dat niet bevestigen... maar zegt wel op de hoogte te zijn van dat scenario. De precieze toedracht wordt onderzocht. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt... Maar volgens de Gelderlander gaat het om een jonge man van 19. Amsterdamse hotelhouders zeggen het vertrouwen op in het Amsterdamse bestuur. De gemeente wil het aantal toeristische overnachtingen in hotels en B&B's kunnen beperken als het te druk wordt in de stad. De hotelhouders zeggen in de Telegraaf dat ze juist hulp nodig hebben om weer op te starten... in plaats van opnieuw beperkende maatregelen. Voor de derde dag op rij zijn mensen in Wit-Rusland de straat opgegaan... om te demonstreren tegen president Lukashenko. Aanleiding vormt de arrestatie van de belangrijkste oppositiekandidaat... bij de presidentsverkiezingen in augustus. Vrijdagavond zijn volgens een lokale mensenrechtenorganisatie... 120 betogers hardhandig opgepakt. Het weer vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 11. De komende dag kan smiddags in het westen wat regen vallen. Later in de avond ook in het oosten. Het wordt 20 tot 26 graden.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 Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh, so tired of love songs, tired of love songs, tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, wanna go home, wanna go home. Oh, party, trying my best to meet somebody, but everybody around me's falling in love. time. I, you're still around. Can't unmiss you, and I need you now. Yeah, I, oh I. This girl came up to me, thought I looked really cool, singing on TV. Said I wanna be like you, cause your life is perfect. And you got no worries at all, so tell me your secret what do I gotta do? She go, how does it feel living the dream? How does it feel living the dream all the time? She said, I, ah, I gotta have this, wanna be rich.